Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Kinderen en jongeren die schade hebben ondervonden door de aardbevingen in Groningen... hebben daardoor minder vertrouwen in mensen met gezag. Dat blijkt uit onderzoek van de Hanse Hogeschool. De onderzoekers spraken onder meer met docenten en jongerenwerkers. Daaruit blijkt dat kinderen ook docenten minder vertrouwen. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Zij willen weten wat nodig is om het bevingsleed van kinderen en jongeren te verzachten. Nog bijna 100 mensen worden vermist na de aanslag in Moskou van vorige week. Volgens een Russisch kanaal op Telegram staan er 95 mensen op lijsten... die door de hulpdiensten zijn opgesteld op basis van oproepen over vermiste familieleden. Deze mensen zouden niet voorkomen op de lijsten van de autoriteiten. Afgelopen vrijdag werd een bloedbad aangericht in de concertzaal. Daarvan is de dodental volgens de Russische autoriteiten opgelopen tot 143. Terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist. De voormalige Amerikaanse senator en kandidaat voor het vicepresidentschap Joe Lieberman is overleden. Hij was 82 jaar. De democraat Lieberman was 24 jaar senator voor de staat Connecticut. Voor de presidentsverkiezingen van 2000 was hij de running mate van Al Gore. Die verloor toen de verkiezingen van de republikein George Bush. Duikers hebben in de haven van Baltimore twee lichamen geborgen. Het gaat om twee van de zes wegwerkers die aan het werk waren op de brug die dinsdag instortte. De lichamen werden gevonden in een gezonken truck. De kilometerslange brug stortte in nadat een vrachtschip er tegenaan botste. Amerika gaat er niet vanuit dat de andere vier wegwerkers nog leven. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog bij een graad of zes.